Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Krikke geluk in de haven van Scheveningen. Tijdens een evenement van de Volvo Ocean Race kwamen een snelle rubberboot en een stalen boot met elkaar in aanvaring. Eén opvarende kwam om het leven, drie mensen liggen in het ziekenhuis. Eén van hen is er slecht aan toe. Volgens Krikke is de identiteit van de doden bekend, maar daar deed ze verder geen mededelingen over. De politie en het OM onderzoeken de toedracht van het ongeluk in de Scheveningse haven. De organisatie van de Volvo Ocean Race heeft het festiviteitenprogramma voor vandaag versoberd. Vanavond is er een minuut stilte. Het bezoek van de koning gaat gewoon door. De dodelijke schietpartij op de redactie van een Amerikaanse krant was een doelbewuste actie, zegt de politie. Gisteravond schoot een witte man van achter in de 30 op de redactie van de Capital Gazette in de staat Maryland vijf mensen dood. Twee mensen raakten licht gewond. De dader werd na korte tijd overmeesterd door de politie. Volgens de politie was het zijn bedoeling om onheil te stichten. Amerikaanse media zeggen dat de man al jaren een conflict had met de krant. Na aanleiding van de beschieting is de beveiliging bij de grote Amerikaanse kranten en televisieredacties verscherpt. De luchthaven van Bali is dicht vanwege de actieve vulkaan Agung. Door een uitbarsting wordt vulkaanas 2,5 kilometer de lucht ingeblazen. Dat kan problemen opleveren voor het vliegverkeer. Het vliegveld is tot zeker 1 uur vanmiddag Nederlandse tijd gesloten. De maatregel heeft gevolgen voor duizenden toeristen op tientallen internationale en lokale vluchten. Vanwege een uitbarsting van de Agung was eind vorig jaar niet alleen het vliegveld dicht, maar werden ook bijna honderdduizenden Balinezen, 100.000 Balinezen geëvacueerd. Het weer, vannacht helder, minima rond 14 graden. Overdag weer veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking.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 you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. you just got me feeling so free.